Kees Groot met het NOS-journaal. In Arnhem een mishandeling van twee medewerkers van een zwembad. De beheerder en de badmeester van openluchtbad Klarenbeek... werden anderhalve week geleden mishandeld... toen ze bezoekers vroegen het bad te verlaten... omdat het bijna sluitingstijd was. Burgemeester Marcouch van Arnhem reageerde furieus op het incident. Bij de arrestatie nam de politie ook waardevolle spullen van de verdachte in beslag... als mogelijk voorschot op een schadevergoeding voor de slachtoffers. Alom is geschokt gereageerd op het plotselinge overlijden van PVV-raadslid en oud-Kamerlid Willy Dille. Volgens partijleider Wilders schieten woorden tekort. Dille heeft zelf een eind aan haar leven gemaakt, bevestigt haar familie. Gisteren plaatste ze nog een filmpje op Facebook waarin ze zei dat ze vorig jaar was verkracht door een groep moslims die wilden dat ze haar mond zouden, zou houden in de gemeenteraad. Een ander raadslid dat ooit uit de PVV was gezet zou achter de actie zitten. De politie zegt de zaak hoog op te nemen. Burgemeester Krikke van Den Haag heeft haar vakantie afgebroken in verband met het overlijden van Willy Dille. De brand van vannacht in een huis in Drachten heeft het leven gekost aan een vrouw en haar zoon. De vader en een andere zoon werden door de brandweer van het dak gehaald. In totaal vijf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hadden rook ingeademd. Het huis in Drachten brandde volledig uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Justitie is afgelopen weekend enige tijd het zicht kwijt geweest op veroordeelden met een enkelband. Door een storing bij telecomaanbieder Tele2 was bij mogelijk 450 mensen niet te zien of ze zich bijvoorbeeld aan hun gebiedsverbod hielden. De storing duurde van vrijdagavond tot zondagochtend. Volgens justitie heeft niemand met een enkelband misbruik gemaakt van de situatie. Het weer, de zon schijnt nog, maar vanuit het zuiden trekken buien met onweer en zware windstoten over het land. Vanmiddag kan er plaatselijk veel regen vallen.